Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Bergen op Zoom is een vrouw doodgevonden in een appartement. Ze is met geweld om het leven gebracht. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Ook is de relatie tussen de vrouw en de verdachte niet duidelijk. De politie is bezig met een onderzoek en kan verder nog niets zeggen over het geweldsincident. Een derde van de kinderen die in de Amsterdamse zedenzaak slachtoffer zijn geworden van Robert M. vertonen daarna zorgelijk seksueel gedrag. Blijkt uit onderzoek van een artsonderzoeker van het Emma Kinderziekenhuis van het AMC. Zo meldt NRC Handelsblad. De kinderen deden seksuele handelingen na, seksuele uitspraken... of hadden juist angst voor seksualiteit, melden hun ouders en artsen. Het onderzoek kan volgens de artsonderzoeker helpen bij het opsporen van misbruik bij kinderen. President Trump heeft de FBI opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te doen naar rechter Kavanaugh, zijn kandidaat voor het Hoge Rechtshof. Dat onderzoek moet binnen een week zijn afgerond. De Senaatscommissie voor Justitie heeft Kavanaugh voorgedragen als kandidaat voor het Hoge Rechtshof, maar de Senaat stemt pas over zijn benoeming als het FBI-onderzoek is afgerond. In Eindhoven is Maarten van der Weijden benoemd tot erelid van de Koninklijke Zwembond, de KNZB. Hij kreeg de onderscheiding tijdens de wereldbekerwedstrijden in Eindhoven. Vorige maand deed Van der Weijden een poging de Elfstedentocht zwemmend af te leggen. Dat lukte hem niet, maar hij haalde er wel geld mee op voor onderzoek naar kanker. Van der Weijden had zelf kanker, maar kwam daarna terug... en won onder meer Olympisch goud op de 10 kilometer in open water... bij de Olympische Spelen van Peking in 2008. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 6 graden. Er is kans op vorst aan de grond.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 Oh, y Y'a pas moyen, ja je suis pas ta cata, dja dja, genre En katana, baby, tu dettes ça Oh, dja dja Y'a pas moyen, dja Je suis pas ta cata, dja genre En katana, baby, tu dettes ça Oh, dja dja Je pas ta cata, non Y'a pas moyen, dja ouais En katana, baby, tu dettes Jana, baby, to the top.